doorway listening before. Now I don't care no more. Look around now. It's that it's gonna get me down. It's only begun, yeah. One look is all surrender. My determination came a creeping across the nation. Sure, most day for anyone, so you can not take home everyone.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 Holbrooke werd vooral bekend als de drijvende kracht achter de Dayton-akkoorden van 1995... die een eind maakten aan de Joegoslavische burgeroorlog. Holbrooke was toen onderminister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Clinton. De 69-jarige Holbrook was speciale gezant voor de VS in Afghanistan en Pakistan. Afgelopen vrijdag werd hij opgenomen in een ziekenhuis nadat hij onwel was geworden. Hij bleek een gescheurde aorta te hebben. Hij is daarna meerdere malen geopereerd. Burgemeester van der Laan sluit niet uit dat de verdachte in de grote zedenzaak in Amsterdam meer slachtoffers heeft gemaakt dan tot nu toe wordt gedacht. Die inschatting is gebaseerd op de ouderbijeenkomsten van gisteravond en vanavond. Van der Laan gaat voorlopig nog uit van 30 tot 50 slachtoffers. Dat is gebaseerd op de verklaringen van de verdachte Robert M. zelf. Van der Laan zei dat op de laptop van M heel veel kinderporno is gevonden. De politie analyseert het beeldmateriaal nog. Er zijn geen aanwijzingen dat de partner van M bij het misbruik betrokken was. Wel is hij opgepakt voor het bezit van kinderporno. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia vindt een belangrijk onderdeel van de gezondheidswet van president Obama ongrondwettig. In de wet die in 2014 wordt ingevoerd staat dat iedereen verplicht wordt om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Dat is in strijd met de letter en de geest van de Amerikaanse grondwet, vindt de rechter, omdat de overheid een burger niet mag verplichten een product te kopen. Obama loodste de wet vorig jaar door het congres. Het wordt als zijn grootste succes uit de eerste twee jaar van zijn presidentschap beschouwd. Het is voor het eerst dat een rechter de wet in strijd met de grondwet verklaart. Twee andere rechters verwierpen de kritiek. Uiteindelijk zal het Amerikaanse Hoge